van de regen. Kent u voor op de Nijs. En dit is de Engelstalige versie van... Eh, even spieken, wie is het ook weer? Dan Vogelberg, ja. Maar eh, ik kan hem niet helemaal uitdraaien, luisteraars. Want ik zie dat de klok onverbiddelijk weer eh, naar reclame Niels reclame toe gaat. U luistert naar ZFM Zandvoort. Dit is Tussen App en Vloed. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Nogmaals een heel gelukkig en gezond 2014. Ik ben de volgende week donderdag weer tussen 10 en 12 uur... met nieuwe rustige ballads bij Tussen App en Vloed, ZFM Zandvoort.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 een grote vuurwerkshow komt bij de Hofvijver. Het afsteken van vuurwerk door particulieren wil hij aan banden leggen. Daarnaast wil de burgemeester af van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente... die is omstreden vanwege hoge kosten. Een Facebookpagina waarin wordt opgeroepen de dierenbul te vinden die een kat in Amersfoort met vuurwerk heeft mishandeld is offline gehaald. Volgens RTV Utrecht is dat gebeurd op verzoek van de eigenaar van de kat. Die vond dat de FB-actie uit de hand liep. De eigenaar zou bang zijn dat mensen het recht in eigen hand nemen. Op de Facebookpagina werd een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de dierenbul. Pensioenfonds ABP hoeft dit jaar waarschijnlijk niet te korten op de pensioenen. Dat zegt een onderzoeksbureau dat de dekkingsschade van de pensioenfondsen bijhoudt. Ruim 30 andere fondsen dreigen wel kortingen te moeten doorvoeren per 1 april. Als een pensioenfonds op 31 december een dekkingsgraad had van minder dan 104,3, dan moeten maatregelen worden genomen. In het westen van Libië zijn de lichamen gevonden van een Britse man en een Nieuw-Zeelandse vrouw. Ze hadden schotwonden. De lichamen lagen bij een olie- en gascomplex. Het Libische leger heeft twee Amerikanen vastgezet in het hoofdkwartier van het leger in Benghazi. De identiteit van de Amerikanen en de reden waarom ze vastzitten is nog onbekend. In Den Haag is het eerste kentekenbewijs op pasjesformaat uitgereikt. Sinds gisteren wordt bij de verkoop van een auto een kentekenkaart gegeven... in plaats van het oude papieren kentekenbewijs. Bestaande voertuigen krijgen een kaart als ze van eigenaar veranderen. Het weer, het is vrijwel overal droog. De komende uren daalt de temperatuur tot een graad of vijf. In de ochtend trekt een gebied met regen over het land. Daarna breekt even de zon door, maar later volgen opnieuw buien.